in de meeste gevallen met hun gezin in Nederland blijven. Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland zijn blij met het akkoord, maar er is ook kritiek. Voor nieuwe gevallen wordt het kinderpardon afgeschaft. Dat was een wens van de VVD. Automobilisten en treinreizigers moeten vanwege de sneeuw vandaag rekening houden met drukte op de weg en minder treinen. Vanuit het zuidwesten gaat het sneeuwen. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor gladheid en ook Schiphol bereidt zich voor op de sneeuw. KLM schrapt 20 vluchten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Oppositieleider Juan Guaido mag Venezuela niet verlaten. Zijn banktegoeden worden bevroren. Dat heeft het Venezolaans Hoge Rechtshof bepaald. Guaido riep zichzelf een week geleden uit tot interim-president... vanwege het wanbeleid van president Maduro. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton waarschuwde... dat er zware consequenties volgen als Guaido iets wordt aangedaan. De Nederlandse ex-generaal Patrick Kammaert stopt met zijn taken als VN-toezichthouder van het zaakt het vuren in Jemen. Waarom hij zo snel vertrekt is niet duidelijk. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd een konvooi van Kammaert beschoten. De oorlog in Jemen wordt gezien als de grootste humanitaire ramp van deze tijd. De soulzanger James Ingram is overleden. Hij leed aan kanker. In Nederland was hij vooral bekend door het nummer Yamo Be There, een duet met Michael McDonald... waarmee hij in 1984 een Grammy Award won. Ingram was 66 jaar. Het weer vanuit het zuiden trekt een gebied met sneeuw over het land.